uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Op de Griekse eilanden komen steeds meer migranten aan. Alleen vandaag al kwamen op Lesbos 16 boten aan... met in totaal 650 migranten, onder meer uit Afghanistan. De Griekse regering heeft de Turkse ambassadeur op het matje geroepen... omdat er was afgesproken dat Turkije zoveel mogelijk migranten zou tegenhouden. Bij een bombardement in het zuiden van Colombia zijn volgens president Duque... negen dissidenten van de FARC gedood... Hij spreekt van een duidelijke boodschap aan de opstandelingen... die zich niet meer willen houden aan het vredesakkoord uit 2016. De meeste van hen zitten vermoedelijk in buurland Venezuela. Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB laat onderzoeken in hoeverre werknemers van twee werkplaatsen zijn blootgesteld aan chroom 6 en lood. De giftige en kankerverwekkende stoffen zijn aangetroffen in de verf van twee soorten trams. Het werk is meteen stilgelegd. Een gespecialiseerd bureau onderzoekt nu of de medewerkers voldoende beschermd waren. Beveiligers op Schiphol gaan zondag actie voeren. Ze eisen dat ze onder de huidige CAO blijven vallen. Schiphol had een kort geding aangespannen om de staking te verbieden... maar de rechter zag daartoe geen reden. Vakbond FNV zegt dat reizigers wat vertraging kunnen oplopen... maar dat ze hun vlucht niet zullen missen. De A2 is vannacht tussen Dijlen en Everdingen in noordelijke richting dicht... vanwege een proefsluiting van een hoogwaterkering... De snelweg loopt bij Culemborg door een opening in de Diefdijk. En die kan in noodgevallen met betonnen balken worden gesloten. Dat wordt elke twee jaar getest en dat gebeurt dus vannacht. Het verkeer van Den Bosch naar Utrecht wordt tot 6 uur komende ochtend omgeleid. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Emmen verloor in eigen huis met 3-1 van Pek Zwolle. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal rond 12 graden. Morgen overdag veel zon, zomers warm met maxima tussen de 25 en 30 graden.